zijn maar verwit. Nou, wat ik nou vind, de grens die schijnt niet maar verwit. Dan blijf je vrolijk onder. Dan blijf je vrolijk onder. Dan blijf je vrolijk onder. Dan blijf je vrolijk onder. Wanneer van niet de grens tussen binnen en de buitenkant? Een lange strijd en strijd doet pijn Maar strijd is altijd een begin Als het beste en het slechtste boven Ze pijn en leven is wat ik ben mis Ik zal het zelf maar niet van beloven Al staat er niemand in mijn hoek Ik kan het heus wel zonder, want... Een grens die scheidt niet maar verbindt Burn the boat, you fall over. I'm eliminating my debate.